Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Drie van de slachtoffers die omkwamen bij de explosie in een wooncomplex in Den Haag... komen uit de stad zelf. Het gaat om een man van 45, een meisje van 17 en een vrouw van 41. Ook een man van 31 uit Voorburg kwam om het leven. Over het vijfde slachtoffer is nog niets bekend. Ook is niet duidelijk hoeveel mensen nog worden vermist. Reddingswerkers zoeken de hele nacht in het puin door naar slachtoffers. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken heeft gezegd dat de VS zich zal inspannen... om het regime van de Syrische dictator Assad verantwoordelijk te houden... voor de vreedheden die hij het Syrische volk heeft aangedaan. Volgens Blinken hebben Syriërs na 14 jaar eindelijk reden tot hoop. Assad en zijn gezin zijn nadat rebellen de macht in het land hadden gegrepen... naar Rusland gevlucht. Dat land roept de VN-veiligheidsraad bij elkaar voor een spoedoverleg... melden diplomatieke bronnen aan persbureau AFP... Dat overleg staat voor later vandaag gepland. Rusland zegt met de rebellen afspraken te hebben gemaakt over Russische militaire basis in Syrië. De veiligheid daarvan is volgens Moskou gegarandeerd. Geert Wilders heeft in Israël gesproken met de minister van Innovatie. Later vandaag brengt de PVV-leider een bezoek aan de illegale nederzettingen... op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Wilders is in Israël op uitnodiging van Likud, de partij van Netanyahu. In Den Haag zijn irritaties over het bezoek. Zo zei minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken dat het bezoek aan de nederzettingen haak staat op het regeerprogramma. Donald Trump heeft zijn persoonlijke advocaten aangewezen als presidentieel adviseur. Alina Habba is volgens de aankomend president van de VS... een onvermoeibare voorvechter van gerechtigheid. Ze is lid van zijn juridische team in meerdere rechtszaken tegen hem. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat motregen. Ook overdag is het bewolkt en vooral later op de dag kan het regenen.